Vijf uur. Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Groningen hebben demonstrerende boeren het provinciehuis bestormd. Ze reden met een trekker de deuren uit en gingen daarop naar binnen... om te eisen dat de stikstofregels van tafel gaan. De provincie geeft daar nu geen gehoor aan. Wel wordt er volgens LTO Noord morgen verder gepraat met de provincie... maar de boeren willen vandaag een oplossing. Inmiddels is de mobiele eenheid ingezet... om de demonstratie verder rustig te laten verlopen... In totaal demonstreerden de boeren in acht provincies. In Gelderland, Overijssel en Drenthe gingen de stikstofregels daarop van tafel. In Friesland werden de stikstofregels vrijdag al ingetrokken. De marechaussee heeft negen militairen aangehouden in een onderzoek naar harddrugs. Vijf van hen werden aangehouden op de kazerne in Havelte... één op de kazerne in Schaarsbergen. De andere drie zijn thuis opgepakt. Ze worden verdacht van drugsbezit. Ook zouden ze drugs aan anderen hebben verstrekt... De marechaussee en het Openbaar Ministerie doen verder onderzoek. Voetbalclub Barcelona spreekt zich in een verklaring uit... tegen de veroordeling van negen Catalaanse politici. Die kregen vanochtend lange gevangenisstraffen opgelegd... wegens opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum twee jaar geleden. Volgens Barça is zelfstraf niet de oplossing... en kan alleen een politieke dialoog een uitweg bieden. Dat proces moet er ook toe leiden dat de veroordeelde leiders worden vrijgelaten... Onder de veroordeelden is niet de voormalige regio-president Puigdemont. Hij is naar België gevlucht. Spanje gaat opnieuw werk maken van zijn uitlevering. De landen van de Europese Unie leveren voorlopig geen wapens meer aan Turkije. Daarover hebben de ministers van Buitenlandse Zaken een akkoord bereikt. Tegelijk hebben ze het Turkse offensief in Noordoost-Syrië veroordeeld. Nederland, Duitsland en Frankrijk hadden al besloten Turkije geen wapens meer te leveren. Het weer bewolkt en soms regen of motregen bij 14 tot 23 graden. Morgen ook bewolkt met buien.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 Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 7 kilometer en een kwartier verdraging. A9 Amstelveen Den Helder tussen Akersloot en Heilo 6 kilometer en ook een kwartier oponthoud. Op de N200 Amsterdam Halfweg bij Halfweg 10 minuten verdraging.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 You hate it when I stand. You say you can't resist. So why do you keep your secrets alive? You need to let them die. Confess all your sins to me. My eyes are like a light. into Radio, Amsterdam, Amsterdam's most wanted. Like it's legal. Playing funky tracks, soulful dance, classic grooves. All day long for free. The Jam of Amsterdam. Dance Radio. Love you, right? Love you too. Ain't nobody got what we got. No, no. Wanna be with my baby. bitterness. Ooh, no, no. Yeah. We've had some ups and downs. Ups and downs. Made a lot of bad mistakes. Bad mistakes. But we've always had some good times. And through it all, you held me down. Baby, you've always held it down. Oh, yeah. There were times when I was afraid and wanted you to leave but you stayed right here by my side You never let me go You always stayed around That's right You stayed around And you've been so good to and me it doesn't matter I know Whatever comes our way with a kiss and a hug And that extra kind of loving You love me like a champion Baby, you're my superman Yeah, yeah. Girl, you know just what I like What you do, it makes me lose my mind I just wanna give to you, give make you, love to you Take you with you on a rocket flight People love me till we touch the sky Girls hit you, hallelujah.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 I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Uptown Funk do give it to you. Uptown Funk do give it to you. Uptown Funk do give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh!